Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar het noorden van het land is ontregeld. Het komt door een poging tot koperdiefstal. Tot zeker drie uur komende middag rijden er geen treinen van het Harde naar Zwolle... en tussen Zwolle en Lelystad. NS zet bussen in op deze routes. Zwolle is een belangrijk knooppunt voor het treinverkeer naar de noordelijke provincies. ProRail zegt dat iemand afgelopen avond koper probeerde te stelen op het spoor in Zwolle. Dat lukt uiteindelijk niet, maar er is wel veel schade. Er is iemand opgepakt. Er is nog nooit zoveel geld uitgegeven aan wapens als in 2024. De 100 grootste wapenbedrijven hadden een recordomzet van omgerekend zo'n 585 miljard euro. Dat zegt een internationaal onderzoeksinstituut. Volgens de onderzoekers komt het door de oorlogen in Gaza en Oekraïne. Een delegatie van Oekraïne heeft in de VS gepraat over het omstreden plan van de Amerikaanse president Trump. Volgens de VS waren de gesprekken over het plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne productief. Voor Oekraïne zijn er nog belangrijke pijnpunten, zoals het opgeven van grondgebied. Vandaag begint het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Suriname. Ze zijn vannacht aangekomen in het land komende dagen ontmoeten ze nazaten van tot slaafgemaakte en inheemse gemeenschappen. Vorige week vierde Suriname dat het land 50 jaar onafhankelijk is van Nederland. Dinsdag wordt de eredivisiewedstrijd tussen Ajax en SC Groningen alsnog gespeeld. De wedstrijd werd afgelopen avond stilgelegd vanwege vuurwerk in het vak achter het doel van Ajax. De scheidsrechter zei de veiligheid van de spelers niet te kunnen garanderen... omdat er vrijwel continu met vuurwerk werd gegooid in de arena. Het weer, vooral landinwaarts, is het koud met aan de grond lichte vorst. In het westen en noordwesten zijn meer wolken en is het minder koud. Later vanochtend eerst zon, in de middag regen. Er is vrij veel wind, het wordt maximaal 7 graden.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 In een later stadium van de formatie moet duidelijk worden... welke partijen met elkaar in een coalitie willen stappen. Justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 25 jaar... tegen de man die wordt verdacht van de moord op zijn 18-jarige dochter Rayan uit Jouren. Tegen haar broers is 20 jaar geëist voor medeplichtigheid. De vader is voortvluchtig en zit in Syrië. De omstreden stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, stapt op. Hij is betrokken bij een omkoopschandaal rond een Oekraïns staatsenergiebedrijf. Het weer morgen op de meeste plaatsen droog en wat zon.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 Dit is ZFM. ZFM. Z6FM Met het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.